Clemens Peters met het NOS-journaal. De waren e Almere en Eindhoven met bijna 5 In Groningen was vanwege de dalende aardgaswinning juist sprake van krimp. Van de vier grote steden groeide Amsterdam het hardst... en bleef Den Haag een beetje achter bij het landelijk gemiddelde. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreurdaad in Toronto in Canada... waar een man met een busje inreed op voetgangers op een druk kruispunt... 10 mensen kwamen om het leven en 15 mensen raakten gewond. De dader is een 25-jarige inwoner van een voorstad van Toronto. De politie denkt wel dat hij met opzet de voetgangers omverreed. De hoogste baas van de mariniers in Nederland wil liever niet dat de marinierskazerne verhuist van Doren in Utrecht naar Vlissingen. Hij onderschrijft de kritiek van zijn ondergeschikten dat er in Zeeland weinig perspectief is voor de gezinnen van de militairen. De actie van de commandant van de mariniers is opmerkelijk, aangezien militairen zich doorgaans niet inhoudelijk uitlaten over politieke besluiten. Steeds minder Polen die in Nederland wonen denken erover om zich weer in Polen te vestigen. Minder dan 20% wil teruggaan, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht. En dat was zeven jaar geleden nog meer dan 30%. In het onderzoek staat ook dat de meeste Polen in ons land laag opgeleid zijn. George Bush senior is na de begrafenis van zijn vrouw Barbara met een infectie opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt op de intensive care, maar volgens zijn woordvoerder reageert de 93-jarige oud-president goed op medicatie en kan hij mogelijk alweer snel naar huis. Het weer. Vannacht valt er in het noorden wat regen. Morgen overdag is het in het noorden grijs en druilerig bij zo'n 13 graden.